Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Hevige regenval heeft in Rotterdam tot wateroverlast geleid. De Pathé-bioscoop in het centrum is ontruimd omdat het gebouw de hoeveelheid water niet aankon. Volgens de directeur zijn zo'n 150 mensen geëvacueerd. De wanden van de bioscoop zitten vol water. Ook het oude Luxor Theater heeft last van het noodweer. Daar zijn de kleedkamers ondergelopen. gelopen. Volgens de brandweer in Rotterdam komen er zeer veel meldingen binnen van wateroverlast. In vrijwel alle gevallen gaat het om ondergelopen kelders en straten die blank staan. De FNV-vakbonden hebben meer tijd nodig om tot een nieuwe grote vakcentrale te komen. Eerder dit jaar was afgesproken dat de plannen voor een moderne vakbeweging volgende week zaterdag zouden worden gepresenteerd. De kwartiermakers onder leiding van PvdA-kamerlid Kleinsma hebben een notitie gepresenteerd waarin staat dat die dag het startpunt vormt van een migratietraject dat een jaar gaat duren. In die tijd wordt de nieuwe vakbeweging geleid door een interim voorzitter en een interim bestuur. Met name de leden van FNV-bondgenoten en de Abfacabo moeten tevreden worden gesteld. Zij zijn bang dat ze in de nieuwe vakcentrale minder macht krijgen. Een flink deel van de grootste hersenbank ter wereld is verloren gegaan door een kapotte vriezer. 150 hersenen zijn ontdooid. De hersenen lagen opgeslagen in een onderzoekscentrum in de Amerikaanse staat Massachusetts. Daar liggen voor onderzoek zo'n 3000 hersenen van mensen met aandoeningen als Parkinson, Alzheimer, autisme en schizofrenie. Een paar weken geleden kwam een onderzoeker erachter dat er iets was misgegaan, schrijft een krant. De hersenen liggen normaal gesproken bij min 80 in de vriezer, maar nu was de temperatuur gestegen tot 7 graden boven nul. Een alarm dat voor dooi had moeten waarschuwen was niet afgegaan.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 Ja, een beetje ongebruikelijke maandag, maar ik zal meteen maar eventjes eh, melden wat, ik, eh, wat er mij vorige week was overkomen. Toen de reguliere uitzending er zou moeten zijn. Ik had geen bril bij me. Ik kon niet zien welke platen er gingen komen. Ik kon niks lezen. Dat, dat ging echt niet. Dus we besloten om het een weekje te verschuiven. Dus dat doen we deze week en volgende week een nieuwe aflevering van Golden CFM. En ik heb hele mooie platen voor u meegenomen. 22 nummers uit de top 25 eh, van 1968. En we begonnen met de nummer 1. Dat was The Wider Shade of Pale van Procol Harum. Een geweldige hit geweest natuurlijk. nummer zelf uit 67. Eh, en dat eh, werd natuurlijk nog steeds herinnerd een jaartje later of twee. Vervolgens gaan we weer door met de mamas en de papa's. Eh, Monday Monday uit 1966. 67 heet Joe, Jimi Hendrix Experience. En dan Nights in White Satin van de Moody Blues. En dat was uit 68 zelf. Neem me niet kwalijk dat ik niet veel ga praten, maar ik wil heel veel voor muziek voor u draaien. Dus laten we maar doorgaan dan. just turns out that way Oh, Monday morning, you gave me no warning of what was to be Oh, Monday, Monday, how could you leave and not take me Every other day, every other day, every other day like holiday of the week is fine.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 Voorlopers van eigenlijk, ja misschien zelfs wel de uitvinders van de symfonische rock. Geweldige hit geweest in 1968. We gaan naar de Rolling Stones. Die mogen natuurlijk niet in zo'n programma ontbreken. en daarvan hebben we meegenomen Painted Black uit 66.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 Will we touch the sky? That's why that she is there. I tell you why. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. It's all too beautiful. I feel inclined to blow my mind. Gets hung up, beat the ducks with a bump.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 We gaan door met... Eh, Ehm, de Cats, jawel. De Cats staan ook in die top 100 van 1968. Eh, een van hun eerste hits, Without Your Love. Uit 1967. Eh, eh, vervolgens Light My Fire, The Doors. Het langste nummer meteen van deze uitzending. Iets meer dan 7 minuten. En dan uh, Sloop John B van de Beach Boys. U merkt het, allerlei soorten muziek op deze speciale avond van Golden CFM. every night When the rain is falling A million raindrops keep on calling your name It's every night the same Every day I see lovers walking I know same It's just a lover's game every night the same.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 No time to wallow in Try now, we can out. grote hit van de Beach Boys uit 1966. De strandjongens. En die kwamen natuurlijk uit Californië vandaan. Ehm, we gaan even kijken, Daan. We hebben een Beatles plaats zometeen. All You Need Is Love. Uit 1967. Eh, op de twaalfde plaats in die top 100 van 68 komen wij tegen. Ook weer een Nederlandse groep uit het Haagse eh, Q65 met het prachtige nummer N. En op de 13e plaats Ruby Tuesday van de Rolling Stones.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 It's easy. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. Love is all you need. I am. gone While the sun is bright Or in the darkest night No one knows She comes and goes such a call. 69. We gaan door met eh, op de, eh, even kijken, 14e plaats van die top 100 1968. Er staat eh, Massachusetts van de Bee Gees. Vervolgens uh, American Breed met Bend Me Shape Me. En we komen de tweede plaats van de Moody Blues tegen en dat is Go Now. tikt. Dit was in ieder geval weer een nieuwe aflevering van Golden ZFM. Het gouden programma van de lokale radiozender ZFM eh, Zandvoort. Ehm, ik wil nog even een, toch nog een lekker stukje laten horen van The Cream. De groep die gevormd is rond drummer Ginger Baker en gitarist eh, Eric Clapton samen met bassist Jack Bruce.